Boekraad met het NOS Journaal. KLM neemt de rest van de dag geen passagiers meer mee naar Amsterdam vanuit Europese bestemmingen. Volgens de vliegmaatschappij konden door ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud op Schiphol daar veel toestellen niet landen of vertrekken. Een groot aantal KLM-vluchten is daardoor al vertraagd of zelfs helemaal geannuleerd. Dat heeft ertoe geleid dat er erg veel reizigers op Schiphol zijn gestrand. Door geen nieuwe passagiers meer naar Amsterdam te vervoeren... hoopt het bedrijf dat die gestrande passagiers vandaag alsnog kunnen vertrekken. De maatregel geldt in elk geval voor vandaag, zegt KLM. Het lichaam dat vanochtend werd gevonden bij een woning in Geleen... is inderdaad dat van de vermiste jonge Gino, heeft de politie bekendgemaakt. In de zaak is vannacht een 22-jarige man uit Geleen aangehouden. Hij wordt verdacht van ontvoering en van betrokkenheid bij de dood van Gino... en heeft de politie op de plek gewezen waar het lichaam van de jongen van negen lag. De Oekraïense onderhandelaar Podoljak zegt dat het geen zin heeft om met Rusland te praten... voordat Russische troepen zo ver mogelijk naar de grens zijn teruggedrongen. De Oekraïense onderhandelaar reageerde op een interview met de Franse president Macron. Die zei dat Rusland niet moet worden vernederd... zodat er een diplomatieke oplossing mogelijk is. De Oekraïense minister Kuleba zei daarop dat Rusland zichzelf vernedert. Een Japanner van 83 is als oudste solozeiler zonder tussenstop de grote oceaan overgestoken van de Verenigde Staten naar Japan. De reis duurde 69 dagen. 60 jaar geleden was Kenichi Hori ook de jongste zeiler die deze 8500 kilometer alleen in een zeilboot aflegde. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Morgen vanuit het zuiden buien, waarbij stevige regenval en onweer mogelijk zijn. In het noorden tot in de namiddag droog en maximaal 25 graden. Elders 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Brezandijk 5 kilometer file.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 We can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what to do? can a but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand, slip aside in. I got a rose horse out the door, but you might as well to ride with it. She know what she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fuckin' around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm out, for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma break a check out and bust your net down, but I gotta bust before I come.